werd bij de actie in Dordrecht bevrijd. De gijzeling was in Denemarken begonnen. Johan Cruijff heeft met verbazing gereageerd op de benoeming van Louis van Gaal tot algemeen directeur van Ajax. Cruijffs eerste reactie was, ze zijn gek geworden. Het besluit om Van Gaal aan te stellen is door de Raad van Commissarissen genomen op een vergadering waar commissielid Cruijff niet bij was.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 Ze vinden dat hij moet opstappen vanwege een corruptieschandaal in de Koeweitse politiek. Tientallen betogers, onder wie parlementsleden van de oppositie, braken door de beveiliging heen en bezetten de hoofdzaal. Korte tijd later vertrokken ze weer. Vanwege het corruptieschandaal is het al maanden onrustig in Kuwait, Maar de protesten zijn niet zo massaal als in andere Arabische landen. Volgens waarnemers komt dat door het goed ontwikkelde sociale stelsel in het land. Een groep van 138 miljonairs roept Amerikaanse politici op hen meer belasting te laten betalen... Doe wat wijs is en verhoog onze belastingen, schrijven ze in een brief aan president Obama en leden van het congres. De patriotische miljonairs verenigden zich een jaar geleden. Ze willen dat er een eind komt aan de belastingverlagingen voor rijken die oud-president Bush doorvoerde. President Obama en de democraten willen dat ook, maar de republikeinen niet. De miljonairs richten zich nu met name tot een speciale commissie met daarin leden van beide partijen uit beide kamers van het parlement... Die moet binnen een week met een plan komen om het Amerikaanse begrotingstekort terug te dringen. KWF Kankerbestrijding heeft bijna 32.000 nieuwe donateurs geworven met de tv-actie Sta op tegen kanker. Directeur Rudolfi zegt dat hij enorm onder de indruk is van het aantal. KWF besteedt het geld aan wetenschappelijk onderzoek naar kanker en aan voorlichting aan patiënten.